Jan van der Putten met het NOS-journaal. Steeds meer mensen. Het CBS meldt dat het aantal thuiswerkers vorig jaar steeg naar ruim 3 miljoen. Dat is 37 procent van de beroepsbevolking. In 2013 was het nog 34 procent. Vooral vrouwelijke ZZP'ers uit de creatieve sector of met een taalkundig beroep werken vaker vanuit huis. Mannen werken nog altijd vaker thuis dan vrouwen, maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdrankgigant is, in het gebied, is het in het gebied levensgevaarlijk. De staat in het zuidwesten van het land is een van de armste regio's in Mexico... met veel geweld, drugsmisdaad en corruptie. Coca-Cola zat er al meer dan 40 jaar in een joint venture met Mexicanen. De multinational zegt dat het distributiecentrum sluit vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag. Het besluit is een klap voor de regering van president Peña Nieto. Die probeert juist buitenlandse investeerders aan te trekken en de drugskartels te beteugelen. Opnieuw zijn tienduizenden Slowaken de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. In de hoofdstad Bratislava demonstreerden zeker 25.000 mensen. Ook in andere steden waren protesten. De betogers hebben genoeg van de corruptie onder de politieke elite en eisen structurele veranderingen. De aanhoudende protesten leiden vorige week tot het aftreden van de Slovaakse regering. Er is een nieuwe regering beëdigd, maar veel Slowaken zijn bang dat er niets verandert en willen vervroegde verkiezingen.